S'avonds liep ik door de straten, zag opeens een schaduw staan. Toen zijn alle lichten uitgegaan en wist waarom mijn hart zo stil bleef slaan. Ken ik met gesloten ogen. Zonder licht in diepe duisternis. Jou herken ik met gesloten ogen. Want mijn hart zegt wie er is. kussen bij liggen, Andere als de zon weer Jou wil ik wel alle uren kussen, als je wil, zelfs midden herken ik met gesloten ogen. Zonder licht, in diepe duisternis. Jou herken ik met gesloten ogen. Want mijn hart zegt wie er is. Ja, jouw erkenning met gesloten ogen. Zonder licht in diepe duisternis. Ja. verloot mijn hart, zeg wie er is.